4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Spanje heeft verspreid over het land 78 mannen en een vrouw opgepakt. Ze worden verdacht van het maken en online verspreiden van kinderporno. Bij invallen werden ook laptops, harde schijven, dvd's en telefoons in beslag genomen. Overal stond kinderporno op. In Madrid zijn ook nog eens een pistool, messen, drugs en rookbommen aangetroffen. Volgens de Spaanse politie is het de grootste operatie tegen kinderporno ooit. In Parijs zijn rellen uitgebroken. Op en rond de Champs-Élysées zet de politie traangas en waterkanonnen in... tegen demonstranten van de zogenoemde gele hesjes. Die voeren al weken actie in Frankrijk tegen de gestegen brandstofprijzen... door hogere accijnzen. Ook in andere Franse steden en op tolwegen wordt opnieuw actie gevoerd. Volgens sommige berichten zijn bij de rellen in Parijs... zo'n 100 rechtsextremisten betrokken. Bokster Noeska van Dijn is er niet in geslaagd om de wereldtitel te veroveren. In de finale was de Chinese Li Xian op punten te sterk. De 31-jarige Fontijn plaatste zich gisteren in New Delhi voor de WK-finale. Ze speelt in de klasse tot 75 kilogram. Ze was ook als eerste geplaatst. twee jaar geleden greep ze ook al naast de titel en won ze zilver. De I Amsterdam-letters op het Museumplein worden nog voor Sinterklaas weggehaald, meldt stadsomroep AT5. De letters staan volgens de gemeente in de weg en leiden tot te veel toeristen op die plek die ermee op de foto willen. De afgelopen maanden was er discussie over de I Amsterdam-letters. Ze staan al 15 jaar bij het Rijksmuseum. Begin deze maand stemde de gemeenteraad in met de motie van GroenLinks om de letters ter weg te halen. Het weer nog bewolkt en vooral in het zuidoosten is het regenachtig. Later vandaag gaat het ook regenen in het midden van het land.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 Inderdaad, 7 minuten over 4 uur Zandvoort, goedemiddag. Inderdaad eh, begint het ook al een klein beetje donker te worden. Maar wij zijn er nog 1 eh, uur lang. En dan Entertainment for You, ditmaal nog non-stop. En dan vanaf volgende week is hij er weer, Albert-Jan. Ja, hij is er Hij is er weer, Vanaf 1 december is hij weer eh, te horen. Op de zaterdagmiddag tussen 5 en 7 uur met Live Entertainment for You. En vandaag dus eh, twee uur lang eh, non-stop na dit programma Zandvoort op zaterdag. U 3, wat gaan we nu 3 allemaal doen? Nou, over een tweetal platen gaan we natuurlijk onze blokje Pit Report doen. En allereerst natuurlijk een korte terugblik op de kwalificatie eh, die eh, vanmiddag verreden is op het circuit van Abu Dhabi. Eh, waar Max een zesde plek eh, veroverde, om het zo maar eens te zeggen. En eh, voor hem staat nog Ricciardo. Maar dat heeft alles te maken met een, een verschillende strategie... hebben wij het vorige uur vernomen van onze collega Willem van Densen. Daarover over een tweetal platen meer. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Hadden we vorige week nog Pluis? Ja. Nou, Pluis heeft een thuis. Dat, is mooi. Dat ruimt ook nog. Dus deze week hebben we een eh, Duitse staander van twee jaar. Dat is nog een jonkie. En eh, die luistert naar de naam Glen. En als je op de website naar eh, Glen zoekt en je ziet die foto... dan ben je gelijk verkocht. Dus om half vijf het dieren van de week Glen. Gedicht van de week hou ik nog even eh, onder de hoed, om het zo maar te zeggen. Want die moeten we nog even uitkiezen, want Rob moet uit een viertal gedichten... de beste kiezen voor deze, het gedicht van de week. En wellicht nog een ander stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren... en, nee, kijken kan niet Luisteren naar uh, Zandvoort op zaterdag. Het programma van uw enige echte lokale zender ZFM. Dankjewel Albert-Jan. En het luisteren kan je ook doen via de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort... en je blijft ook meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know, I used to be in one deep. I'm a free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girl girls on me. F1 type Ferrari, six kiss speed. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, yeah. baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in one deep, now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. Oh. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah. gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bout to seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that me, baby. You know I love it when the that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. En met een mooie radioterm mag je dit een eh, recurrent noemen. En dat is een plaatje van ongeveer een jaar geleden. Nou, het klopt ook. Uit 2017, deze van Lion Pain. En Strip That Down. We hebben zin in eh, de kerst, maar eerst gaan we natuurlijk eh, Sinterklaas vieren met z'n allen. Dat op 5 december. En na 5 december dan klinken we in één keer heel erg kersterig bij uh, ja, dan gaan die eh, ballen weer eh, komen. Wordt een gezellig feestje. Ook dit jaar en uiteraard ook in het eh, centrum van Zandvoort. Harry Oliebol staat er al met zijn kraam. Nou, missen we alleen nog de ijsbaan. Nou, goed nieuws. Die is er vanaf 15 december. We've had some fun. Yes, we've had our ups jammer dat je op dit moment niet mee kan kijken in eh, de studio van ZFM aan de Tolweg, Tina. Maar dan zie je dat Albert-Jan en ik lekker aan het meezingen zijn met deze gauwouwen. You Louis in de nieuws hoor je en Stuck With You. CFM, Race Radio, Pit Report. Hadden we in het eh, vorige uur uiteraard al het nieuws over de kwalificatie eh, van uh, vandaag. Formule 1 en Willem van Dezen met het nieuws over de bandenkeuze. Nou, daarover heb jij vast en zeker ook nog wel eh, nieuws. Albert-Jan? Allereerst even eh, een korte terugblik naar de kwalificatie... die vanmiddag eh, om twee uur Nederlandse tijd werd verreden. Lewis Hamilton start morgen bij de grote prijs van Abu Dhabi... voor de 83ste keer vanaf pole position. De Brit, die al zeker is van de wereldtitel... bleef in de kwalificatie van de laatste GP van het seizoen... zijn stalgenoot Valerie Bottas met 0,162 seconden voor. Max Verstappen werd zesde. Verstappen zette in de eerste sessie de achtste tijd neer. In de tweede sessie stond hij vlak voor tijd nog twaalfde... en waarvan dan alleen maar de top 10 doorgingen. Maar reed hij op een eh, hypersoft banden... en dat is even belangrijk om te onthouden, nog een tweede tijd. In de laatste sessie stond er geen maat op de Mercedes. Verstappen kwam niet verder dan een zesde tijd... en verspeelde zijn laatste kans om als jongste coureur ooit op pole position te eh, eh, starten. Dus dat record krijgt hij in ieder geval niet. Kijken we nog even naar de startopstelling dan eh, het algemeen. Op de 1 en 2 vinden we Mercedes terug. Paul Hamilton gevolgd door teamgenoot Bottas. Op 3 en 4 eh, zien we eh, Ferrari... met op een derde plek eh, Vettel en op een vierde plek Raikkonen. En dan natuurlijk de Red Bulls van Ricciardo op een vijfde plek... en Verstappen op een zesde plek. Nummers 1 tot en met 5, en dat wist onze collega Van Densen goed uit te leggen... die starten morgen allemaal op ultra. Want de, de banden die je in de tweede sessie gebruikt... die zijn doorslaggevend voor waar je op moet starten de race. Nou eh, heeft Max in die tweede eh, kwalificatie een tweede tijd gereden op Hypersoft-banden. En eh, daardoor kon hij, moet hij dus morgen starten op uh, Hypersoft-banden... en de 1 tot en met 5 op dus, Ultrasofts. Dat betekent dat in, als Verstappen een goede start maakt... hij met die Hypersoft-banden sneller is dan de rest nadeel daartegenover is wel dat hij wellicht eerder moet pitten om zijn banden te wisselen. Maar ja, we kennen allemaal Max. Max weet zijn banden te sparen. Dus hij staat op een andere strategie als eh, eh, eh, zijn teamgenoot Ricciardo. Dus het belooft nog een spannende race te worden morgen tien over twee is de start een live te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Dat gaat inderdaad spannend worden. En als Max nou een beetje reëel is, dan gaat hij toch proberen om die Valerie Bottas... en wie weet Kimi Räikkönen nog eh, een plekje te laten zakken... op de stand voor de wereldkampioenschappen 2018. Dan staat natuurlijk mooier op zijn cv als hij zegt van ik ben derde geworden... Eh, als dat hij uh, genoegen zou moeten nemen met een vijfde plek. Krijg je dan ook een beker nog trouwens? Nou, 1, nee, 2 en 3 of niet? Je, krijgt niet van groot feest in Monaco... waar de, heren worden uitgenodigd. Oké. Maar goed, daar woont hij toch al. Dus dat, maar goed, het zou sportieve, sportieve, sportief gezien zou hem dat sieren... als hij toch ging voor een hogere klassering eh, in de stand van de WK. Die natuurlijk gewonnen is door Hamilton. Morgen spannend in ieder geval. Goed, even wat anders. In de aanloop eh, naar de eh, Formule 1 in Abu Dhabi... was er natuurlijk niet alleen een riderspersconferentie... persconferentie, maar ook alle teambazen werden achter de tafel uitgenodigd. En dat was toch een leuk incidentje, want Toto Wolf van Mercedes... werd tijdens een verhaal over Esteban Ocon... die volgend jaar dus uh, eh, uh, eh, proeftestrijder wordt bij eh, Mercedes... onderbroken door Christian Horner, teambaas van Red Bull. En die interruptie kon natuurlijk de Mercedes-baas absoluut niet waarderen. Ocon wordt nou, zoals gezegd, de nieuwe testcoureur van Mercedes. Wolf vertelde tijdens een persconferentie wat het plan is met de 22-jarige Fransman. Hij zal heel dicht op het team zitten. Hij is onze reservecoureur en ook zal hij veel tijd in de simulator doorbrengen. Hij is klaar voor een plek in de Formule 1 in 2020. Vervolgens greep, greep Christian Horner van Red Bull zijn kans. Als hij hem dan ook leert wat de vlaggen betekenen, dat zou helpen... zei een gniffelende Brit van Red Bull. Maar goed, zoals gezegd, Toto Wolf kon die opmerking niet waarderen. Toch niet? Nee. De trip naar eh, Abu Dhabi zit er voor Max Verstappen... na de laatste Grand Prix morgen eh, niet op. Want aanstaande dinsdag wacht voor de Nederlander nog een testsessie... op het Yas Marina circuit. De banden van leverancier Pirelli voor het volgende seizoen... zullen dan worden getest. Verstappen heeft daarna nog een paar verplichtingen... Eh, waarna het echt vakantie is voor de Red Bull-coureur. Teams hebben tijdens de testdagen dinsdag en woensdag ook de kans... om een eventuele coureur voor het eerst in de eerst te laten rijden in een bolide van het desbetreffende team... weliswaar in de auto van 2018. Eerder werd al bekend dat eh, Red, Bulls Verstappens huidige teamgenoot Daniel Ricciardo... Eh, een nee heeft eh, verkocht omdat hij eventueel bij Renault te testen volgende week. Pierre Gasly, de nieuwe teammaat van Verstappen, krijgt die kans wel. En tot slot, eh, afgelopen week werd bekend dat Robert Kubica... overeenstemming heeft bereikt met Williams... voor de resterende, resterende racezitje. Zo heeft motorsport.com vernomen. De Pol keert in 2019 terug op de Formule 1-grid... en de officiële aankondiging zal naar alle waarschijnlijkheid... op korte termijn in Abu Dhabi plaatsvinden. Afgelopen jaar was Kubica al eh, bij het team betrokken als test- en reservecoureur. Hij benutte zijn tijd goed om in Polen extra sponsors te vinden. Waar gaat het dan weer uiteindelijk om? Geld. Eh, om extra sponsors te vinden in 2019... om alsnog door te kunnen stoten naar een racezitje. Dat plan lijkt geslaagd. De verwachting is dat Williams in een persconferentie... inderdaad afgelopen donderdag de aanstelling van Kubica ook officieel heeft bevestigd. De ervaren coureur eh, had dan ook een aanbod van Ferrari op zak... om aan de slag te gaan als simulatorrijder... maar verkiest een Formule 1 rentree boven een dienstverband bij Scudera uit Marinello. Nou, eh, ik ben erg benieuwd eh, hoe het hem eh, vergaat, Kubica... na die zware crash en die vele jaren dat hij afwezig is 33 is hij nu. 33 is hij nu. Maar ja, hij heeft genoeg geld mee, dus je koopt gewoon een stoeltje. Zo is het nou. <laughs> Daar sluit de volgende plaat op aan trouwens. What People Do For Money. Inderdaad een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Divine Sounds. done that. Uh, no, it's crazy. Crazy. Word. for the M O N E Y. Huh. juist bij ZTV met uh, Report eh, nieuws. En daarin ook nieuws over Robert Kubica... die eh, weer na acht jaar terugkeert in de Formule 1. En de Paul van 33 jaar oud die keert weer terug in een racestoeltje. En dat allemaal dankzij een groter sponsor uit Polen. It's all about the money, zullen we maar zeggen. What people do for money. Uiteraard sloot deze plaat daar perfect op aan. Je hoorde de single van The Divine Sounds. En hier is Rita Ora en Your Song. En zo het dier van de week. I woke up with a fear this morning. But I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up kissing. again. I don't wanna hear een beetje een tussen app en vloed, hè? allemaal love songs. Vroeger deden we dat eh, bij ZFM eh, tussen 10 en 12 uur. Is er nu dan eh, onze collega Charles Duiven nog steeds de woensdag. Love songs tijdens tussen app en vloed. Jorde, Your Song, de single van Rita Ora. Het is tijd voor een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Glenn. En Glenn stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben een Duitse staander van net twee jaar. Omdat ik met meerdere honden in mijn vorige huis woonde kreeg ik hier niet de activiteit die ik als jachthond echt nodig heb. Na volwassen mensen ben ik heel vriendelijk en wil alles voor ze doen. Kinderen zijn best een beetje spannend en vanaf eh, ongeveer 12 jaar zijn ze best leuk. In mijn vorige huis was ik buiten niet zo vriendelijk naar andere honden. Hier, op het asiel, laat ik zien dat ik met de juiste begeleiding best vrienden kan maken. Mijn nieuwe baas moet er wel rekening mee houden... Eh, en dat dat niet met iedere hond zo zal gaan. Katten ben ik in mijn vorige huis gewend. Of dit in mijn nieuwe huis weer kan, is afhankelijk van die kat. Heel veel heb ik al geleerd. Ben netjes, zinnelijk en ken alle basiscommando's. Het alleen thuis zijn moet in mijn nieuwe thuis langzaam worden opgebouwd. Ik ben eh, laatst een paar weken bij mensen in huis geweest... waar ik het prima naar mijn zin had. Helaas hadden zij onderschat hoeveel energie ik heb... en dus heel veel beweging en, eh, en een uitdagingen nodig heb. Het lag echt niet eh, aan mij, vertelden ze aan hun verzorgers. Mijn nieuwe baasje moet dus ervaring hebben met jachthonden... of zich willen verdiepen in het ras. Graag zou ik aan het werk gaan met mijn baas zoals een cursus of training. Wie geeft mij het actieve leven wat ik zo verdien? dat is Glen. En waar verblijft Glen? Glen verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Glen verdient een thuis. Is het telefoonnummer veranderd? Ja, klopt. Ja, heel goed. Ik zat ook Geen 023 57 13888 meer. 088 811-3420. Dus bel nu naar het uh, Kennen we Dieren Thuis voor het dier van de week. Deze week Clan in de aanbieding hier eh, bij uh, eh, CFM. Maar er zitten nog veel meer andere leuke dieren te wachten op een nieuw baasje. Kees op straat nummer 5, daar kan je uiteraard ook door de week langs gaan. En kijken of er voor jou een leuk dier bij zit. Zo dadelijk om kwart voor vijf gaan we hem doen, het gedicht van de dag. En het is het gedicht geworden, daar gaat ze. Maar eerst nog even wat muziek. Wat dacht je van deze? Hier is We Are The Worlds.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 We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we of Ook weer zo'n echte klassieker uit de jaren 80. We je terug naar 1985 met de eh, USA for eh, Africa en We Are The World. Paardje geschreven door eh, Michael Jackson en Lionel Richie. En geproduceerd door niemand minder dan Quincy Jones. Nou, zo komen we alvast een klein beetje in de stemming voor het gedicht van de dag straks. Daar gaat ze. Maar eerst hebben we nog veel meer ander nieuws voor je, waaronder dit sportbericht. Nou, allereerst gaan we even terug naar afgelopen nacht. Want toen was er een... Eh, ik wil niet weten wat je afgelopen nacht <laughs> allemaal gedaan hebt. Nou, dat hoeft ook niet. Oh, oké. Maar toen werd er gegolfd in Amerika om slechts 9 miljoen dollar. Een tweekamp tussen eh, golfer Phil Mickelson en eh, niemand minder dan Tiger Woods. Golfer Phil Mickelson mag 9 miljoen dollar op zijn bankrekening bijschrijven. Hij versloeg afgelopen nacht in Las Vegas zijn grootste concurrent... Tiger Woods in zogenaamd The Match. De 48-jarige Mickelson won na 22 holes... nadat de reguliere 18 holes op de Shadow Creek Golf Course... tijdens het showduel geen winnaar opleverden. De vijfvoudig major-winnaar was al een paar keer dicht bij de overwinning... maar sloeg op de vierde extra hole toen de schemer al was ingevallen alsnog toe. Woods, 42, en Mickelson waren jarenlang elkaars grootste concurrenten... die nauwelijks een woord wisselden. Maar die uh, eh, anomositeit is geleidelijk aan veranderd in een vriendschap. Woods, goed voor 14 major zegers, zegers en Lefty... oefenen tegenwoordig vaak samen. En nu, ter uw geruststelling... het volledige prijzengeld gaat naar een goed doel... Zo spraken Mickelson en Woods al van tevoren af. 9 miljoen dollar. Wow, jij golft toch eh, ook nog steeds, of niet? Jazeker, ja, jazeker. Nee, gewoon mee eh, doorgaan, Albert-Jan. Gewoon doorgaan. gewoon doorgaan. 9 miljoen, maar dan eh, voor het goede doel natuurlijk. Ja, dan zou ik wel een partijtje tegen ene Martin willen spelen. Tegen ene Martin? <laughs> ja, ah, Oké, <laughs> ik ben heel benieuwd. hoe Die ook, ook om 9 miljoen, of niet? Nou, ja, nou dat, is wel veel centjes, hè? <laughs> Heel veel. we verzinnen wel wat. Heel goed. Oké, goed idee. Nou, tot zover dit golfbericht. zo vlak voor het gedicht van de dag, ja... En dan vonden we in de Guilty Pleasure lijst vonden we deze. Billy Paul en Me en Mrs. Jones. Mrs. Jones. know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you will be there.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 En een eh, voorbeeld daarvan is eh, deze Guilty Pleasure van eh, Billy Paul. Ja, ik was even de naam kwijt. En Me en Mrs. Jones. Het is bijna kwart voor vijf. Een bijna donker Zandvoort. En we zijn er klaar voor. Het gedicht van de dag. Vandaag is het geworden Daar gaat ze. Daar. Daar gaat ze. Zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Zoveel gratie heb ik nooit gezien. Soms, soms praat ze, terwijl ze slapend met mijn kussen speelt. Ik later, zolang ze maar met mij mijn lakens deelt. En zelfs, zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. En zelfs, zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert. Ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat ze met anderen haar tijd verdrijft. Ze heeft soms, soms geheimen waar ik liever niets van weet. Zij, zij zweeft soms en droomt, droomt dat ze soms ook mij vergeet. En zelfs, zelfs de hoeders van de kerk kijken minzaam op haar schoonheid neer. De bisschop zegt, dit is Gods werk. Buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer. Dank u, meneer. En zelfs, zelfs de hoeders van dit land zouden liever in mijn schoenen staan. Ja, zelfs de premier denkt naar haar hand. En biedt en biedt mij zijn portefeuille aan. Maar ik, ik denk er niet aan. Weer een eh, mooi moment op de zaterdagmiddag bij ZFM. Zo rond kwart voor vijf hoor je hem elke zaterdag. Het gedicht van de dag. En vandaag was het weer een hele mooie. Daar gaat ze. En uh, inderdaad vasthouden, hè, die vrouw uh, eh, Albert-Jan. <laughs> Vasthouden, hè? Vasthouden, ja. Hier is uh, Clouseau. En hé, heel toevallig, daar gaat ze. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar staat ze. En zo relatie heb ik nooit gewild. ang werk buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog daar ging ze, jawel. Eh, nou, we gaan eh, nog even wat plaatjes draaien tot aan vijf uur. down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. blij dat ik die microfoon eh, van Albert-Jan een beetje dicht hou. <laughs> je bent lekker aan bij zingen, toch? Ja, dat is goed. Ja, dus- jij, staat precies op de goede plek achter de knoppen met alle nummers voor je. Dit zijn hele goede platen. Maar je bent lekker bezig. <laughs> Barry Manilow was dat. En Mandy, nou, ik heb er eh, nog eentje gevonden hoor. Ja, zo gaan we nog wel even door. Tot aan uh, vijf uur. Hier is Pak maar mijn hand. zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hand, stel niet te veel je voelt je niet zo fijn. weet dan dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig. Die vertellen hoe het moet. Want het een kan niet zonder het ander. Dus pak maar mijn hand. Stel niet te veel Eh, de muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Jorden, Nick en Simon en pak maar mijn hand. Het zit er alweer op. Gaat zo snel? Gaat zo snel, ja. Het is eh, bijna drie minuten voor vijf uur, dus... Nou ja, morgenmiddag tien, om eh, één uur begint de uitzending... en om eh, tien over twee is de start van de Formule 1 van Abu Dhabi. En we de gaan op, van dit seizoen. Ja, Hypersofts gaan we vertrekken. Hypersofts, ik ben erg benieuwd. En Ricciardo zit, staat links voor hem, dus dat wordt nog eventjes spannend bij bocht 1. Ja, de eerste vijf dus op de ultra's, de ja. hardere bands. En dan Max stap op de snellere Hypersofts. Dus kan, een, nou. kan een hele mooie race worden, maar als ze maar veilig door de eerste bocht heen komen. Zo is het, ja. Ik eh, weet dat er al een paar weddenschappen lopen van wie wie eh, eruit keek. ja, klopt. Ja, dat is waar. Dat was ik alweer bijna vergeten. Ja, ja, ja. Nee, dat gaat lekker. Ja. Dus morgen dus eh, Max Verstappen. Zometeen uh, Entertainment for You. De laatste keer voorlopig non-stop tussen 5 en 7. En tussen 7 en 9 Euro Breakdown weer gepresenteerd. En volgende week dan is Entertainment for You presentator Fred Heij er weer. Ja, en dan hebben we weer eh, achter elkaar Zandvoort op zaterdag... Entertainment for You live eh, en dan eh, de Euro Breakdown live...